uur. Dijkers met het NOS In Almelo is de eredivisiewedstrijd tussen Heracles en FC Groningen de afgelopen avond gestaakt... nadat een supporter van FC Groningen uit het uitvak naar beneden viel. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Hij kon wel op eigen kracht in een ambulance stappen. Op de tribunes van het stadion was het al een tijd onrustig, net als buiten het stadion... Het plan was eerst om verder te spelen als de rust weer was teruggekeerd. Maar uiteindelijk besloot de KNVB met de politie om het laatste kwartier niet meer uit te spelen vanwege de veiligheid. Het stond toen 1-1. Op de kerstmarkt in Maastricht is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in het Duitse Maagdenburg. Tijdens de minuut stilte ging de verlichting en de muziek uit en ook werd het reuzenrad stilgezet. Bij de aanslag vielen vrijdag vijf doden en raakten zo'n 200 mensen gewond. Ook in Maagdenburg zelf werd stilgestaan bij de slachtoffers. In de Dom was een herdenkingsdienst. Boven de Rode Zee zijn twee Amerikaanse marinepiloten neergeschoten. Waarschijnlijk door hun eigen leger. Een schip van de Amerikaanse marine viel per ongeluk de eigen gevechtsvliegtuigen aan. Beide piloten werden levend teruggevonden. Eén van hen was licht gewond. Het incident gebeurde toen de Amerikaanse marine luchtaanvallen uitvoerde op Houthi-rebellen in Jemen. De Houthis zeggen de Palestijnen te steunen door schepen aan te vallen die in hun ogen banden hebben met Israël. De renovatie van de Heinenoordtunnel tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is bijna, na bijna twee jaar weer klaar. Door het onderhoud was de tunnel in de A29 meerdere keren afgesloten geweest. Gisteravond was dat voor het laatst. Er is onder meer nieuw asfalt neergelegd in de tunnel. En ook kreeg de tunnel nieuwe verlichting, matrixborden en camera's. Het weer, het is bewolkt en af en toe valt regen bij 4 tot 7 graden. Het wordt een wisselvallige dag verder met geregeld buien. Soms ook zelfs met hagel, om weer een zware windstoten.